Besloten is dat er wel meer wapens heen gaan, maar voorlopig nog geen Leopard-tanks. Die moderne tanks moeten in Duitsland worden gemaakt en daar wordt nog geen toestemming voor gegeven. Maar dat groene licht is er nog steeds niet, zegt correspondent Wouter Zwart. Dat duidt er toch wel op dat in ieder geval Duitsland nog niet overtuigd is. Hè? Dus niet overtuigd van eh, levering zelf. Maar dus misschien ook wel niet van eh, ja, het, het, leveren van die belangrijke toestemming aan eh, andere landen... die dus ook die Leopards in hun bestand hebben... en die misschien wel willen sturen naar Oekraïne. In het onderzoek naar een grote online misbruikzaak zijn vijf nieuwe meldingen bij de politie binnengekomen. Gisteren werd een man van 24 opgepakt omdat hij meer dan 100 meisjes had afgeperst met naaktfoto's. Deze hulporganisatie legt uit hoe afpersing werkt. Dan zegt iemand van, eh, nou, als jij eh, niet doet wat ik zeg, dan ga ik iets naars doen. En in dit geval was het, als jij niet doet wat ik zeg, dan ga ik jouw naaktfoto versturen naar andere mensen. En dat is natuurlijk heel vervelend, want je wil niet dat je vrienden blote foto's van jou zien. En deze man wilde dan nog meer foto's hebben, of soms zelfs filmpjes van dat je naakt was. Op de computer van de man werden duizenden foto's en beelden gevonden van naakte meisjes. Hij dreigde bij die meisjes de foto's online te zetten als hij niet meer beelden kreeg. Dat heeft hij in enkele gevallen ook gedaan. Er is inmiddels door acht meisjes aangifte gedaan tegen de man. Maar de politie verwacht dat dat er nog meer worden. Heb jij zelf met afpersing te maken of ken je iemand die daar last van heeft? Bij Help Wanted kun je dan terecht. Steeds meer Nederlanders stekkeren. Afgelopen jaar was meer dan een kwart van de verkochte auto's volledig elektrisch. De club van elektrische wagens weet wel hoe dat komt. De stijging is eh, te verklaren dat er eigenlijk meer beschikbare en betaalbare elektrische modellen in de middenklasse eh, segment zijn gekomen. Maar we zien ook dat de aanschafsubsidies voor particulieren ook werken. En er waren veel private lease aanbiedingen. Ook scooterrijders kiezen vaker voor een klimaatvriendelijker alternatief. Vorig jaar was de helft van alle nieuw verkochte scooters elektrisch. Krijg je nog het weer? De buien zijn weggetrokken uit het land. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar gaat het wel vriezen. Oppassen dus, want het kan glad worden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het goed door in Noord-Holland. Wel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoop het Burgerveen.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 Gisteren werd bekend dat de man meer dan 100 minderjarige meisjes heeft afgeperst met hun naaktfoto's de conferentie van 50 defensieleiders in het Duitse Ramstein... zijn nog geen afspraken gemaakt over de levering van tanks aan Oekraïne. Wel worden andere zware wapens geleverd. Er komen geen nieuwe vergunningen meer om op land te zoeken naar gas onder de grond. Op de Noordzee wil het kabinet sneller vergunningen geven om naar gas te zoeken. Het weer geleidelijk bijna overal droog. Vanavond kans op gladheid. Minima vannacht tussen min 2 en min 5 graden. Morgen droog, een periode met zon bij een graad of 2. ZFM. it is She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip.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 The way to stop and She's got the love from everywhere. She's bad and she knows. I think that she knows. Now dance, get it, girl. but I like it. Hot damn! Let me put my phone on the guitar with it.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 FM. in the place to be. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur.